Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachten in de Mallorca-zaak staan voor de rechter. In juli kwam Carlo van 27 om het leven toen hij op dat eiland op vakantie was... en op een boulevard in elkaar werd geslagen. Het is een ingewikkelde zaak, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Het gaat niet om één, maar om meerdere mishandelingen op verschillende locaties. Carlo Heuvelman kwam om het leven, maar er zijn ook andere mensen geschopt en geslagen. Het was niet één hechte groep met verdachten die overal bij betrokken zou zijn geweest. De mannen worden ook niet allemaal van hetzelfde verdacht. ToM probeert met camerabeelden en verhalen van getuigen erachter te komen wat er allemaal is gebeurd. Ze zoeken nog naar iemand die alles gefilmd zou hebben en er ligt 15.000 euro klaar voor degene met de gouden tip. Vijf van de acht verdachten die vandaag voorkomen zitten vast. De rechters beslissen vandaag of dat zo blijft. Werk thuis lijkt te helpen. Sinds die oproep is het een stuk minder druk in de trein en de bus. Het OV-chipkaartbedrijf heeft de cijfers op een rijtje gezet... en zegt dat er veel minder werd ingecheckt. Studenten en scholieren gaan nog wel geregeld met het OV. Zij mogen nog steeds naar school of college. Nog steeds wordt de QR-code niet overal goed gecheckt. Vooral in kroegen, restaurants en sportkantines gaat het nog niet heel soepel gaf minister Grapperhaus gisteravond toe in het coronadebat in de Tweede Kamer. Vooral omdat als er wordt gecontroleerd, het alleen kennelijk gaat, althans dat blijkt uit onderzoek, om de QR-code, maar niet de legitimatie wordt ingezet. Je kunt op veel plekken dus gewoon je ID-kaart in je zak laten zitten. Een feestje gisteravond in de kleedkamer van het Nederlands elftal. WK in Qatar. Gisteravond plaatsten ze zich door met 2-0 te winnen van Noorwegen. was wel een gekke wedstrijd voor bondscoach Louis van Gaal. Die viel deze week van zijn fiets en brak iets in zijn heup. Daarom stond hij gisteravond niet op het veld, maar keek hij toe vanuit een skybox. Het weer is bewolkt regenachtig. In de loop van de dag breekt de zon wat vaker door. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De oorzaak die is te vinden op de A8 richting Zaanstad, want daar gebeurde een ongeluk bij Zaanstad Zuid.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 Songs als Just a Notion, I Can Be That Woman en Don't Shoot Me Down getuigen daarvan. Warm aanbevolen. Triple play. Triple play. and she looks straight up at me. The reproach in her eyes is imagined, but the pain that I feel is real. She jumps down, and her tail is swishing like a feather right under your nose. And then you wake up and you're bleary eyed. I say, I'm sorry, I can see you cry. You look frail as you stand before me. Then you and kick a chair. And the dog, bless her heart, licks my fingers. But she jerks every time you swear. I feel sick and my hands are shaking. you've had it And you say screw you I say I love you And I know it's true You're not the man you should have been I let you down somehow that woman now. You're confused when you turn to face me. Is it true or is she drunk? But it's believe quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Exile kende hun grootste hitsucces in 1978 met de single Kiss You All Over.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 thing you do Cause baby no one does it quite like you I love you I need you I would kiss you on the road out the man I be dreaming? Is this really real? Is there something magic? de spotlight. Volgens Lana Del Rey is Blue Bannisters haar meest intieme werk ooit met verhaal uit haar eigen leven. Dit is bijvoorbeeld goed te horen in het titelnummer, dat erg persoonlijk overkomt. Eerst het titelnummer, daarna het geweldige Wildflower Wildfire en de song Thunder, een song die haar nauwelijks vooronder doet. There's a picture on the wall of me John Deere. Jenny handed me a beer, said, How the hell did you get there? Oh, Oklahoma. Mm-hmm. There were flowers that were dry sitting on the dresser. She asked me where they're from. I said, A place I don't remember. Oh, Oklahoma. she said right here. He's real enough to touch, and in my darkest nights, he's shining. the deer Nederlandstalige singles die ik je niet wil onthouden. Bluff is van de partij met Verlaat me nu nog niet. Daarna Claudia de Brij met Hier ben ik. En tot slot de broertjes Bolland met het prachtige en zeer gevoelige Misschien huil ik niet hard genoeg. Blij dat ze elkaar weer gevonden hebben. Made in Holland. Als je wacht bij de brug, ik draag je mee. Ik omhels je nog vlug. met één ding steeds gemeen grote jood, de islamiet. Te veel, te hard, te hetero, te homo, te veel vrouw. Te hoog, te laag, te fel, te vaag, te mannelijk, te jou. Hier ben ik, hier zijn wij, waar we moeten zijn. Daar ben jij, kijk en luister, kom dichterbij geen kruiwagen die mij hier heeft gebracht. Ze zeiden tegen mij, je komt er nooit. Maar mij moet je niet uitdagen, hoor wie het laatste lacht. Zie wie hier als de diva is getooid. Hier ben ik, hier zijn wij, maar we moeten je laatste is. Geen zee te hoog meer is. Alles gaat zo snel Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt de voormalige trompetist, zanger en medeoprichter van de Britse reggae-band UB40, Terence Wilson, is op 64-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed.